Het waait fors langs de noordwestkust mogelijk een zuiderstorm met windstoten tot 90 km per uur. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Evedingen staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rijstrook is dicht. A7 vanuit Horen naar Zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormer 6. En eh, verder in de richting van Amsterdam, maar dan over de A8. Daar staat tussen Westzaan en het knooppunt Zaandam 3 eh, kilometer door een kapotte auto.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 De importeur zegt dat het weekblad niet is geleverd. Er waren 500 exemplaren besteld, die zouden vandaag te koop zijn. De importeur heeft nog geen contact kunnen krijgen met de uitgever in Parijs... om te horen wat er is misgegaan, maar hoopt dat Charlie Hebdo morgen wel te koop is. Op diverse treinstations stonden mensen vanochtend al vroeg in de rij... om een exemplaar te bemachtigen. In een jachthaven in het Limburgse Wessem heeft een grote brand gewoed. Er zijn zo'n twintig boten in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en het zijn brandmeester gegeven. Mogelijk waren er meerdere brandhaarden. Veel rook trok in de richting van het dorp Wessem bij Roermond. Omwonenden werd geadviseerd deuren en ramen dicht te houden. Premier Rutte gaat de voorbereiding en behandeling van antiterreurwetgeving versnellen. Dat zei gisteravond tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs. Het gaat om maatregelen die al voor de aanslagen door het kabinet waren aangekondigd. Die wetten maken het mogelijk om bijvoorbeeld het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken. In Limburg is de A73 weer helemaal open. De snelweg werd gisteren afgesloten na twee ongelukken... en bleef in zuidelijke richting de hele nacht dicht. Na de ochtendspits gaat de weg weer dicht om verder te gaan met de reparatie. Tot die tijd mag het verkeer maximaal 70 km per uur rijden over dat stuk. Nederlanders die in de grensstreek wonen... doen steeds meer boodschappen in België en Duitsland. Ze gaven afgelopen jaar 15% meer uit in buitenlandse supers dan het jaar daarvoor zegt marktonderzoeker GFK. Er werd vooral meer bier en wijn over de grens gekocht. Het weer. Periode met regen. Het waait fors. Langs de noordwestkust mogelijk een zuiderstorm. En pas in de namiddag neemt de wind af en dan trekt de regen ook weg. Het wordt 9 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate.